Zwarte zwanen. In de Max-documentaire blijkt dat perverse prikkels in de pensioenwereld nog steeds bestaan. Mega-salarissen en bonussen zijn niet afgeschaft. Pensioenbeleggers wentelen eventuele verliezen nog steeds af op de pensioenpremiebetalers. Moreel besef lijkt te ontbreken. En dit alles zonder strikte geheimhouding. Kritische vragen zijn taboe. Via reputatiemanagement houdt de pensioenwereld inmiddels de schone schijn op. Op vele congressen wuiven economen en pensioenbeleggers zichzelf en elkaar lof toe. In voor werknemers en gepensioneerden onbegrijpelijke taal probeert de bedrijfstak pensioenindustrie op congressen zijn onmisbaarheid te tonen. In zwarte, zwanen, blijkt dat schimmigheid en geheimhouding de voedingsbodem voor diefstal en fraude vormen. Voorts aandacht voor het ontbreken van een moraliteit in de wereld van het grote geld met Eileen Appelbaum. Presentatie Kees Rimbergen 14 juli 2015. Intro, VNO-NCW Bernard Wintjes 2010. Ja, er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. De pensioenfondsen staan nog meer onder druk dan een jaar geleden. Eh, de, de crisis, eh, de lage rente, heeft een enorme invloed op de dekkingsgraad. Dus er is grote zorg bij werknemers en bij werkgevers over het overeind houden van de pensioenfondsen. Welke persoonlijkheden zijn verantwoordelijk voor dit wereldwijde list- en bedrogspel, opgezet achter de glimmende gevels van Wall Street. Een spel met andermans miljarden als inzet. Zijn het de klassieke Wolves of Wall Street? Of is hier meer aan de hand? Econoom Applebaum verklaart. What personality is behind all these acts? It's all about making profit. And I will say that my profession has had something to do with this. that finance economists, fi- yes, finance economists provide the rationale. Maybe you would call it the moral justification, but they provide the rationale for this. Uh, but we know what goes on in the business schools. We know that they are not being trained to think about the workers who are involved there. They come out of a, a finance program, and it's all about the dollar signs and it's all about the numbers. The ethics consists of doing things in a way that does not break any laws. That in making that's, that's the, ethics. the ethics consists of making money for your investors in ways that don't break any laws. Ethics and morality are not standard discussion in the world of pension funds, private equity firms, of finance or economics. That's correct.